Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Advocaat Ines Weski wordt aangeklaagd voor deelname aan een criminele organisatie. Zij was de advocaat van drugscrimineel Ridouan Taghi... en zou voor hem berichten de gevangenis in en uit hebben gesmokkeld. Ze was al geschorst als advocaat. Wanneer de rechtszaak begint is niet duidelijk. Op twee verschillende plekken in Amsterdam zijn vannacht explosies geweest. Er zijn ramen uit de panden geblazen. Opvallend is dat bij beide gebouwen war op een muur stond geschreven, oorlog dus. Bij een van de explosies zouden meerdere mensen zijn opgepakt. En de eerste finalist voor de beker is bekend. Cambuur en NEC hadden er een verlenging voor nodig. Dan is het afgelopen. Heeft NEC de buit binnen. Zij gaan voor de vijfde keer in de geschiedenis naar de finale van de KVB-beker. En bij Cambuur liggen ze uitgeteld, uitgeput en eh, helemaal op op het veld. Gestreden voor wat ze waard waren, maar het was niet genoeg. Het is NEC dat naar de finale gaat. Die finale is tegen of Feyenoord of FC Groningen. Die clubs spelen morgen tegen elkaar. En 40 euro voor een uitgebreide Shaki en de chocoladefabriek experience... met chocoladefonteinen, Willy Wonka, Oompa Loompas en kilo snoep. Nou, dat klinkt leuk, maar de uitwerking was bij een evenement in Glasgow niet bepaald gelukt. In een kale hal stonden een paar lelijke decorstukken... en de kinderen kregen precies twee snoepjes en een kwart blikje fris. Nogal een teleurstelling voor de kinderen van deze man. My boys were they walked in and they were just like, what is this? They were they were in stitches with it all. Um, my little girl, she was a bit disappointed. She she's only four, so she wanted to. She was looking forward to the whole time, but she even at the end she was laughing, and <laughs> it was that bad. It was just you can only laugh at it really. Andere bezoekers zeggen dat ze in twee minuten de hele experience hadden gezien... dat er geen chocoladefonteinen waren... en dat de acteurs geen idee hadden wat ze moesten doen. De attractie is gesloten na al het geklaag. Iedereen die naar de Willy Wonka Experience in Glasgow is geweest... krijgt zijn geld terug. En het weer nog. De dag begint fris met in het oosten behoorlijk wat zon. In Limburg hangt dichte mist. Later trekt het vanuit het westen steeds meer dicht en kan er ook wat regen vallen.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 Ik doe het alleen hoor, voor u. U hoort het, ik heb mijn hier alweer meegenomen. ik was hier eh, gisteravond tot 12 uur nog aanwezig met het programma tussen app en vloed. Ik heb nog een beetje natte voeten overgehouden van de branding. Beetje kort geslapen ook, maakt allemaal niet uit. Doe ik allemaal voor u, hè. Ja, een beetje miserig weer, luisteraars. Ik over de Laag staat achter een bus, de hele weg, uh, bus 80, richting Zandvoort. Die stopte nergens, want uh, er was nog geen publiek voor de bus. Dus eh, die kwam volgens mij leeg in Zandvoort aan. Maar ja, hij moest natuurlijk wel zijn, gewoon zijn dienst doen. En ik zat er gewoon achter. Nou ja, kwam in de bus, hè. Maar ja, ik, onderweg ben ik toch eens gaan denken... meisje, jij moet nou eens toch snel in mijn leven komen. I got to get you into my life, miss. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you? run, you didn't lie You knew I wanted just to hold you And had you gone, you knew in time We'd meet again for I had told you Ooh, you were meant to be near me Ooh, and I want you to be when I'm with you I wanna stay there If I'm true I'll never leave And if I do I know the way there Ooh, and I suddenly see you Ooh, did I tell you I need you gebeuren, hè? Plotseling. Plotseling zag ik jou en ik was helemaal verliefd. En eh, ik moest jou in mijn leven hebben. Ja, inhalig, hè, zo'n duif, hè? Op de vroege morgen al. Van uh, woensdag alweer. Ja, de midden, midden in de week. En dat is een eh, uitstekend moment om de week door te zagen. Vinden wij hier bij ZFM, zo moet ik het uitspreken, Zandvoort, luisteraars. Nou, als je hier binnen wil lopen, de studio is open, de voordeur is open, is los. Je kan gewoon binnenlopen. Uh, als je wat te vertellen hebt voor de radio, mag allemaal. Tolweg nummer uh, eh, 12. En, uh, maar eerst drie keer kloppen, hè? drie keer nokken. Kom je gewoon niet binnen, Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. I can hear music playing. I can feel your body sway. Het is corrigeren van eh, eh, mijn goede collega Willem Bruijs, Want het is natuurlijk tolweg nummer 10. Ja, als je op 12 aanbelt, dan eh, zijn we niet thuis, hè? Oh, my sweetness means you will meet me in the hallway. Whoa, twice, twice on the pipe means you ain't gonna show. If you look out your window tonight, pulling the string with the note that's attached to my heart. Read how many times I saw you, how in my sight must come apart Oh my darling Knock three times on the ceiling if you want me mm -hmm. Twice on the pipe If the answer is no Oh my sweetness Means you will meet me in the hallway Oh, twice on the pipe means you ain't gonna show. if you want me. oh, twice on the pipe. If the answer is no, I love you, I love you. Oh, my sweetness you. means you'll meet me in the hallway. Ja, twee, eh, twee keer op de pijp en eh, dan, mag je gewoon, eh, dan mag je gewoon niet binnenkomen. Ja, de, de, de buurman of buurvrouw van nummer 12, dat blijkt de Zwarte Riek te zijn. Ik dacht eerst Zwarte Piet. ja, die is eruit gegooid, want Zwarte Piet mocht natuurlijk niet meer. En, nou woont Zwarte Riek daar. Nou, en het schijnt ook nog een dame van lichte zeden te zijn op hoge leeftijd. 87. Nooit geweten dat ze daar woont, Zwarte Riek. Ja, wel een gezellig mens, wordt gezegd hier in de buurt. Je kan dan rustig op de koffie komen, maar alleen zwarte koffie ook. Hè? Je krijgt er geen melk in of zo, dat eh, kan allemaal niet. Zwarte riek, zwarte koffie. Ze werkt ook zwart, nog, op haar leeftijd. Ongelooflijk allemaal. Eh, ja, en voor de rest komt ze veel op het strand, want daar hebben ze een, een of andere beachboy hebben ze daar zitten. Sea Hardaway of zoiets. Nou, eh, in ieder geval waren dat de Beach Boys met Fun, Fun, Fun. Nou, we hebben hier plezier. Het enige nadeel, eh, luisteraars, is eh, dat je hier ja, toch alleen in de studio zit, zeg maar. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk een beetje eenzaam en, en verlaten bent. Nou ja, trek het u niet aan hoor, want ik sla me er gewoon, ik sla me er doorheen. de Beach Boys helemaal op aan hand. Dit is Alone, ja. Eenzaam en verlaten. ik zei het al. precies hetzelfde luisteren. Ik wil ook niet alleen zijn, maar ik ben ook niet alleen, want u luistert allemaal naar me. Dus dat vind ik helemaal gezellig. Helemaal goed. En eh, eh, nou, eh, wat heb ik voor u klaarstaan? Nou, gewoon even een waarschuwing dat je je niet te druk moet maken op de weg. Want er is weer een traffic jam. is weer een file. the 18th century cobblestone streets with the horse and the carriages to rest our feet. To the train and city tram came the birth of Mechanical Man. And with Mechanical Man came the automobile. Henry Ford's Model T with an engine on wheels, and a crazy race began. previous centuries technical toy full of buttons and dials full of comfort and joy but the numbers going up i wonder where it's gonna stop the limousine hot rod beetle and the van it's gonna go way out of. helemaal niet uit. Als je de file staat aan, dan zet je gewoon ZFM Zandvoort aan. Kan je tot Schiphol ongeveer ontvangen. Dus uh, werk je in de Hardermeer bijvoorbeeld, of eh, in Heemstede, of eh, Haarlem. Bloemendaal, maakt allemaal niet uit. ZFM Zandvoort kan je gewoon luisteren. Terwijl de file voortduurt, luisteraars. wat gaan we verder allemaal doen vanmorgen? Nou, eigenlijk niet veel. Je gaat gewoon achterover hangen met je ontbijtje op de bank kopje koffie erbij, glaasje melk, maakt mij niet uit. Gekookt ijsje mag ook nog. En dan eh, zeg ik bij mezelf, I feel a whole lot better. Doe ik met de birds. The reason why Oh, I can say I have to let you go baby, And right away Zo'n Sven uh, eh, 12 jaar oud was... Eh, besloot Jeroen Post van TMF, eh, de DJ bij TMF... Een, een, een, zomers liedje met hem op te nemen. En het had een grote hit kunnen zijn... als Jeroen Post niet was gedwarsboomd financieel met allerlei zaken... waardoor het liedje niet uitgebracht kon worden. Maar het was zo'n vrolijk liedje. En er zit ook nog een ja, hele eigentijdse uh, rap dingetje in. En ik wil het u toch niet onthouden. Het heet Vogels. Sven Davis, daar gaan we naar luisteren. Nou ja, Sven Duif eigenlijk, hè.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 Kom naar voren, zing mee met het lied, laat me je horen. Vrij als een vogel die blijft uiten in de boom. Tweele twee, want het leven is zo sweet. Geniet van al het mooiste, zing een mooi vrolijk lied. Sweet, want het leven is fijn. Wees goed voor mensen die raden voor groot en klein. Dat zal je zuiver voelen, mooi het leven kan zijn. Vriendschap, liefde brengen vreugde en dan voel je je blij. Tjoh. Hoor het gefluit in de bomen. De vogels zingen een mooi lied. En ook al weet ik niet wat ze willen zeggen aan mij, de melodie gaat van tweet, Het zijn oh, Ja, ja, de vogels van Sven Duif. Nou, eh, als te doen gebruikelijk, luisteraars, op de woensdagochtend... zo eh, rond half negen en half tien natuurlijk een, een stukje eh, cabaret. Daar zit u al op te wachten, denk ik. En we gaan even in het leger. En, en dan krijg je een goede voorlichting hoe eigenlijk... hoe je best een wapen kan behandelen enzovoort. En dan kun je zo mee, meedoen in, in allerlei acties eh, NAVO-acties, zeg maar. Nou, luister. Het is al een hele tijd geleden dat ik onder de wapens was. Onder de wapens is een groot woord, hoor. Wij waren met 26 voor één mitrailleur. Iedere woensdag hadden wij schietoefening... en dan zei de sergeant... Nou mogen jullie allemaal één keer raden van 1 tot 26 om te zien wie vandaag mag schieten. Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat de 100-jarige oorlog moest geweest zijn. maar krijgskundig stak je er niet zoveel van op. Op een mooie dag vroeg een luitenant aan mij... hoe vind je het bij het leger? Ik zeg, ik vind het niet. hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij... Ik geloof ook niet dat het er is, jongen. of ooit iemand na ons het gevonden heeft, weet ik niet. Wij alleszins niet. Wij kregen toen trouwens maar twaalf maanden om het te zoeken. En wij waren, overigens, dat bleek die eerste avond al... wij waren van wat je zou kunnen noemen een ongunstige lichting. Van de eerste avond af hadden die mensen wat tegen ons. Er kwam de eerste avond al een man de eetzaal binnen. Wij zaten juist met z'n allen een heel nieuw soort aardappel te doorproeven... Het was een heel belegen man. Drie sterretjes had hij al. En merkwaardig, hij droeg zo'n klein houten stokje onder de arm. Wij dachten dat het een goochelaar was. Iemand die tussen twee gerechten in gauw zijn nummertje komt doen. Weet je veel als je pas één avond bij het leger bent... Maar toen ging hij bovenop een verhoog staan en zei dat de zwaarste straf bij het leger de dood met de kogel was. Hier wachtte hij even, maar er was geen mens die applaudisseerde. hij keek een tijdje de zaal in, zag juist een frisse dienstplichtige met gesloten ogen een aardappel weer uit zijn mond nemen... en die terug op zijn bordje leggen. En toen zei hij dat hij voortaan iedere avond... een stukje uit het reglement zou komen voorlezen. Is het reglement veranderd of is er wat met die man gebeurd? Ik weet het niet, maar we hebben hem nooit meer teruggezien. De aardappelen wel. Maar toen wisten wij het, de dood met de kogel kon ook nog. Sanderendaags werden wij toevertrouwd aan een sergeant... die met de armen gekruist in de zon bovenop een stoepje stond. Ik zie die man daar nog altijd staan in de zon op dat stoepje. Hij keek vanuit de hoogte op ons neer met zo'n geringschattende blik... alsof wij het waren die het leger hadden uitgevonden. Zo kan het niet blijven gaan, hè? schreeuwde hij plots. Er was niemand van ons die al wat gedaan had. Maar toen bleek dat die man van ons verwacht had... dat wij spontaan in rijen van drie gingen staan. De langste helemaal vooraan. Maar daar had ik persoonlijk bezwaar tegen. Wat komen jullie hier doen? riep hij. Er was een bereidwillige soldaat. Die zei dat wij met z'n allen een briefje hadden gekregen. met een spoorkaartje eraan vastgeknipt. Ja, en dat wij toen maar gekomen waren. Die moest meteen zes keer rond het plein lopen. En toen hij bij vergissing nog een zevende keer de bocht nam... toen schreeuwde die sergeant zo hard... dat wij dachten dat hij misschien wel de majoor was. Toch hebben we achteraf van die man nog aardig wat geleerd. Kijk, zei hij... Een paar weken later, toen hij helemaal tot rust was gekomen... Kijk, dit is nou een mitrailleur. Dit heet bij ons een bren. Weet je in hoeveel tijd ik dit wapen uit elkaar neem? Wij wisten het niet. Natuurlijk niet. In 16 seconden, zei hij. Wij hoorden wel aan zijn toon dat zelfs de generaal daar een punt mocht aan zuigen. En weet je in hoeveel tijd ik het weer in elkaar steek? Het leger verricht ook opbouwende dingen. Nee, zeiden wij, wij weten het niet. Voor ons stak het niet op een dag, natuurlijk. wij hadden toen nog elf maanden daarvoor. In 28 seconden, zei hij trots het uit elkaar nemen hebben wij achteraf ook onder de knie gekregen. Maar andersom werken, dat was een heel stuk moeilijker. Eén keer heeft de iemand het record van 45 seconden gehaald. Maar toen zag het er plots een heel ander wapen uit. het ding schoot in een hoek van 90 graden. Toen kwam toevallig juist de majoor daar voorbij. Die keek een hele tijd met gefronste wenkbrauwen... naar dat verdedigingsmiddel. En toen vroeg hij aan de sergeant... vallen die Engelse dingen mee? <laughs> Jawel, mijn majoor, zei de sergeant. En toen glimlachte die majoor bemoedigend naar ons. En hij liep het oefenveld over. Kaarsrecht. Zoals dat van majoors in de boeken staat. Nou, we we eh, helemaal bijgepraat. Als u eh, ambitie eh, mocht hebben om naar het leger te gaan dan staat dit u allemaal te wachten. Nou, dat kan, toch niet eh, verkeerd allemaal zijn. Alleen die aardappels die waren niet te eten, heb ik begrepen, luisteraars. Dus dat, eh, dat was even negatief. Wat, wat positief is, als je een eh, briefje krijgt van Bojura... leuk hè. Bozura, My Baby Wrote Me a Letter. Gewoon eh, de titel van zijn nummer natuurlijk. De Letter. Kennen we ook van Joe Cocker onder meer. Dan gaat het op een heel andere manier. Dan is het wat ruiger allemaal. Hè? Maar uh, nou, leuk meisje hoor. Die Bozura eh, ergens uit de jaren... nou, pak weg 60, 70. Zo, eind jaren 60. als ik me goed herinner. Ze heeft nog met Buffoons heeft ze ook nog een, nummertjes gemaakt, heb ik begrepen. Ja, Bozura. Nou, luisteraars, vond het leuk? Ik vond het hartstikke leuk. En er kwam net een, eh, een vrouwtje hier binnen in de studio. En die, eh, die gaf mij zo een complimentje. Vind ik hartstikke leuk. Ze zegt, Duif, you are the greatest lover. Moest ik eerst een liedje zingen. Heb ik gedaan. Nou, en toen barstte het los, hoor. Alleen maar liefde. Alleen maar love. just Ah, de liefde van je leven, the greatest lover. En ik, ik, heb, ik heb een beller, maar die beller is nou weer verdwenen. Wat jammer nou. Nou, in ieder geval, eh, luisteraars, eh, misschien dat hij straks nog wel even terugbelt. Eh, wat gaan we doen? Uh, Duif, wat gaan we doen? Ja, ik ben helemaal van mijn apropos als die telefoon gaat natuurlijk. dat moet helemaal niet. Maar ik heb wel een liedje voor u klaarstaan hoor. Daar komt hij. Song Song Blue, Nederlands Diamant, oftewel Neil Diamond. Everybody knows one song sung blue. Every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again sing them out again. Song song, blue, weeping like a willow. Song song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice did know it get to feeling good. You simply got no choice. subject to Take a blues and make a song You sing them out again Song sung blue Weeping like a willow Song sung blue Sleeping on my pillow Song Song Blue. Ja, luisteraars, als je nou een meisje hebt... dan moet je er niet zomaar, eh, zomaar afschrijven. Hè? dat je dan een brief schrijft van ik kom niet meer... of ik ga niet meer uit met je. Dat is niet leuk, hè? Dat is niet eerbiedig, hè? Als je het uit wil maken, moet je dat met, eh, met tak doen. Hè? Dus don't, her, eh, don't you ride her off like this, hè? Dat wordt althans aanbevolen door McQuinn, Clark en Hillman. across the ocean blue. Live alone on a desert island. And I've been a guru too. Don't you write her off like that. Don't you write her off like that. Don't you write her off like that. She's a real fine lady, don't you see? Don't you write her off like that. Don't you write her off like that. so true. Quinn, Clark en Hillman. Don't you ride her off like that. En dat geldt zeker, luisteraars, als de dame eh, waar het om gaat eh, Mrs. Robinson heet. Ik er helemaal niet afschrijven. Simon en Carfunkel. loving sun dat Jezus meer van je houdt dan je beseft. Hallo. Hallo, nou, dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. Mooi toch? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, met Bruis spreekt u hier wel. Meneer Bruist? Meneer Bruis, ja, ik zit weer te genieten natuurlijk. Eh. Ja, eh, eh, het, bruist hier, het bruist hier gewoon de speakers uit, meneer Bruis. Nou, dat vind ik uh, ja. te horen natuurlijk. <laughs> Ja, ik denk, Hoor, ik, mijn eigen gezeur ook eens. Ja, ik zit toevallig een Zwarte Rieke te koffie. En, nou, oh, nee, je ja, zit bij de buren? Je zit bij de buren. ik, ik ga de ramen even lappen. Ja. Maar uh, dus, uh, die ramen zijn ook zwart door trouwens. Maar als je op deze weg wil komen, heb je dan ook tol betaald? Want het is de tolweg, hè? dat weet je, hè? Ja, dat, ja, dat weet ik. Maar er zijn dingen die vraag ik maar liever niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Hey Willem, hoe gaat het met je, jongen? Uh, het, gaat weer, het gaat weer goed. Nou, hartstikke mooi. Hey. En heb jij nog speciale wensen wat cabaret betreft? Heb je liever Harry Jekkers of heb je liever Herman Vinkers bijvoorbeeld in tweede uur? Hoezo? Hoezo Herman Vinkers? Hoezo? Nee, doe maar Vinkers dan. Ja, ja? Jekkers, Jekkers is ook leuk natuurlijk. Ja, nee joh, geen enkel probleem. Nee, nou ja goed, ik, ik ga wat van eh, Herman Vinkers voor je uitzoeken dan. Ja, maar had ik even een vraag trouwens. Hè. Eh, eh, oh jee, oh jee. Is niet te moeilijk hè, niet te moeilijk. Die... een keertje. Sorry? Een keer samen met jou de week doorzagen, een tweede uur of zo. Nou, dat lijkt me heel gezellig. Nou, volgende week dinsdag? woensdag, sorry. Nee, het is woensdag, ja. Volgend, ja. Dan mag jij eh, komen zagen, maar dan moet je wel... Je mag geen elektrische zaag meenemen, hè? Want we, we houden het met, op handarbeid, hè, hier in, eh, in de studio. Nee, nee, nee, Ja, ja, ja. Ja, nee, maar dan neem ik die speciale zaag mee. Die fluisterzaag neem ik mee. Dan. Oh, heb jij een fluisterzaag? Ja, die gaat van... Oh. Ja, nee. Klinkt wel... Eh, dat is weer nieuw, ja. Ik zou, bijna, willen zeggen, klinkt wel geil. Maar mag niet doen voor de radio natuurlijk. Nee, ik zou, ik zou niet... Mag alleen maar bij, bij uh, uh, Veronica Inside. Daar mogen ze dat, soort taal wel gebruiken allemaal. ik Grieks maar aan te kijken. wat is dit nou weer? Ja, nee, maar dat is goed. <laughs> eh, goed, dan hebben we het daar nog wel even over. Maar voorlopig eerst even vrijdag natuurlijk. Ja, volgende week vrijdag, ja. Ja, ik, ik weet niet wat ons allemaal te wachten staat. Nou ja, ik weet het ook niet. ja, we, gaan het, we gaan het wel zien en ik laat me wel weer verrassen dan, denk ik. Nou, eh, hartstikke gezellig. Eh, helemaal goed. Ja. Eh, ja. Je gaat weer richting de klok van 9 uur, want het eerste uur zitten we bijna op. Ja, ja. ik, ik ga eruit met een nummer van de Moody Blues. En welk nummer? Ja, dat blijft natuurlijk gewoon de... Nou ja, de? Zwarte, zwarte satijn is, vind ik alles goed. Question. <laughs> Oké. <laughs> <laughs> ja, ja. Hey, bedankt voor het bellen, man. En, uh, nou, twee uur eh, Herman Winkers. Komt goed. Gezellig. Oké, okay, hoi hoi. Uh, hoi hoi. Why do we never get an answer when we're knocking at the door? With a thousand million questions about hate and death and war. But when we stop and look around us, there is nothing that we need. In a world of persecution that is burning in the truth is hard to swallow. That's what the war of love is for. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking for sea the lies of land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'm looking for someone to change my life. I'm looking. more the way you really mean it when you tell me what will be. Ja, luisteraars, we gaan eh, langzaam maar zeker naar het tweede uur. Eh, eerst het nieuws natuurlijk en uh, dan gaan we weer lekkere muziek draaien... en alles wat niet meer zei. Cabaret rond half tien met Herman Vinkers. Eh, nou, dit was de question van de Moody Blues. Ja, dan een vraag voor u. Ik hoop dat u me eh, heeft kunnen beantwoorden. Geniet van je bakje koffie, van je ontbijtje, van je eitje.